Freddy van met het NOS Journaal. De marechaussee heeft standen in de Oranje Kazerne in Schaarsbergen. Het gaat om een oud-militair die van dezelfde strafbare feiten wordt verdacht als de twee mannen die gisteren zijn opgepakt. Ze zouden zich in 2013 schuldig hebben gemaakt aan onder meer mishandeling, aanranding, ontucht en bedreiging. Drie slachtoffers zeiden eerder dit jaar dat ze op de kazerne in Schaarsbergen gedwongen waren drugs te gebruiken en seksueel zijn misbruikt. De verdachte van de moord op zakenman Koen Everink heeft in zijn slotwoord opnieuw gezegd dat hij onschuldig is. Huilend zei Mark de J. dat hij het niet heeft gedaan. Hij vroeg de rechtbank om vrijspraak. Afgelopen maandag eiste het OM 18 jaar voor moord, omdat de J. van tevoren op internet had gezocht naar manieren om iemand te doden en omdat hij een mes had meegenomen naar Everink. De J was de oud-tenniscoach van de zakenman en had een schuld van tienduizenden euro's bij hem. Dat bedrag moest uiterlijk worden terugbetaald op de dag waarop Everink dood werd gevonden in Berlijn mogen huiseigenaren en huurders van appartementen straks hun woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren via sites als Airbnb. Daarmee wil de deelstaat bereiken dat appartementen niet het hele jaar door worden verhuurd aan toeristen en dat er ook mensen blijven wonen. Sinds mei 2016 was het in Berlijn verboden om hele appartementen met een woonbestemming aan toeristen te verhuren. De deelstaatregering komt daar nu van terug. Om de woningnood in Berlijn tegen te gaan komen er strenge regels tegen leegstand. Woningen mogen nu nog maximaal zes maanden leegstaan, dat wordt drie maanden. En Amsterdam heeft al jaren geleden een maximum voor verhuur aan toeristen ingesteld van 60 dagen. Het weer, vanuit het westen regen. Het is 4 tot 7 graden. De regen houdt vanavond aan. Morgen opnieuw buien. In het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. En soms breekt ook even de zon door. Het wordt een graad of 5. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Er staan inmiddels meer dan 20 files. Een paar springen eruit. De A1, daar ben je zeker een uur mee kwijt van Amsterdam naar Amersfoort. Door een spoedreparatie tussen Naar de Vestingen en Eembrugge staat het vast. Twee rijstoken zijn dicht, dus rij voorlopig maar om via Utrecht. Op de rijbaan naar Apeldoorn sta je nog eens 20 minuten in de file tussen Hoevelaken en Stroe. Door een andere spoedreparatie. En daar kun je omrijden via de A12 en de A50. Op de A4 Den Haag-Rotterdam alweer 10 minuten vertraging bij het Ketelplein. Op de A10 Noord, nee, die is dat nog niet echt de moeite.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 Yes, it's Christmas. en stuur je allemaal fijne dagen en...